Dan moet je niet weglopen, maar blijven staan. Dat doet de KNVB en dat doet Danny Blind, zei Van Oostveen. In Vlijmen en Doetinchem heeft de politie gisteren drie woningen doorzocht... in verband met een onderzoek naar het witwassen van geld. Er zijn vier mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een landelijk kaderlid van motorbende Satudara. Hij beschikte volgens justitie enkele jaren over grote geldbedragen die niet te verklaren waren omdat hij geen legaal inkomen had in die periode. Bij de huiszoekingen zijn een geldhond en digitale experts ingezet. De agenten namen een motor, een paar duizend euro in cash en televisies in beslag. In Guatemala is de zoektocht naar vermisten na de aardverschuiving van begin deze maand beëindigd. Er worden nog 70 mensen vermist, maar het Nationaal Rampencomité heeft besloten dat de bergingsoperatie wordt stilgelegd. Op 1 oktober overspoelde een modderstroom met bomen en rotsblokken een woonwijk in Santa Catarina Pinula, een voorstad van Guatemala-stad. De gemeenteraad moet nu besluiten of het rampgebied officieel tot een grote begraafplaats wordt verklaard. Bij de aardverschuiving kwamen zeker 280 mensen om het leven. De Jamaicaanse schrijver Marlon James heeft de Man Booker Prize gekregen. Hij is de eerste Jamaicaan die de prestigieuze Britse literatuurprijs wint. James won met zijn boek A Brief History of Seven Killings. De roman gaat over onder meer de moordaanslag op Bob Marley in 1976. De jury heeft het boek unaniem uitgekozen. Het weer vannacht en in de vroege ochtend vanuit het oosten een gebied met neerslag. In Zuid-Limburg kan er natte sneeuw vallen. Overdag valt er verspreid over het land regen. De temperatuur ligt tussen 5 graden in Limburg en 10 na 11 op de Wadden.